Stubenitski met het NOS-journaal. De voorgeleiding van IMF-topman Strauss-Kaan in New York is uitgesteld. Hij ondergaat eerst een forensisch medisch onderzoek. Bekeken wordt onder meer of zijn lichaam sporen vertoont van verzet door het kamermeisje dat hij zou hebben aangerand. Volgens de advocaat van de 62-jarige Fransman zal hij voor de rechter verklaren dat hij onschuldig is. Zijn taken worden voorlopig overgenomen door de nummer 2 van het IMF, John Lipsky. In Amsterdam zijn na de huldiging van landskampioen Ajax geen ernstige incidenten gebeurd. Na het feest braken enkele vechtpartijen uit en aan het einde van de avond meldde de politie dat er 46 mensen waren opgepakt. Ondanks het verlies zijn de spelers van FC Twente in Enschede als helden ontvangen door een rood-witte mensenmassa. De eindexamens beginnen vandaag. Tot en met 31 mei doen 205.000 middelbare scholieren examen. De VWO'ers beginnen met Nederlands, de HAVisten met kunst en management en organisatie. De VMBO'ers hebben morgen pas hun eerste examen. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn vannacht rellen geweest bij de Israëlische ambassade. Een paar honderd Palestijnen probeerden de ambassade te bestormen. Toen de politie ingreep vielen er minstens twintig gewonden. De Palestijnen herdachten de oprichting van de staat Israël op 15 mei 1948. De herdenking leidde gisteren in Israël tot schietpartijen bij de grens met Syrië en Libanon, waarbij zeker 13 Palestijnen omkwamen. In Kenia is de Olympisch kampioen op de marathon Samuel Wanjiru omgekomen bij een val van een balkon. De politie bekijkt of hij zelfmoord heeft gepleegd. De hardloper liep in 2008 een Olympisch record op de Spelen in Peking. Hij was de eerste Keniaan die goud won op een Olympische marathon. Samuel Wanjiru is 24 jaar geworden. Dan nog het weer. Het is bewolkt, af en toe regen. Vanmiddag droger en opklaringen. Het wordt 15 tot 17 graden. Morgen en de dagen daarna wordt het geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.